uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Het Nederlandse mediabedrijf Blendel wordt verkocht aan het Franse Caféin. CEO en medeoprichter van Blendel, Alexander Klupping, zegt tegen de Volkskrant dat hij er een dubbel gevoel over heeft... maar hij hoopt hiermee sneller Europees marktleider te kunnen worden. Blendel werd in 2014 opgericht. Met een abonnement kunnen artikelen uit verschillende tijdschriften en kranten worden gekocht. Cavijn heeft afspraken met 1500 titels, waaronder de Britse krant The Guardian en het Franse L'Equipe. Wat Cavijn betaalt voor Blendel wordt niet bekendgemaakt. De burgemeesters van Breda en Tilburg zijn blij met het besluit van het Veiligheidsberaad... om lokaal te kunnen experimenteren met coronamaatregelen. Maar ze gaan niet direct een mondkapjesplicht invoeren. Burgemeester Dippla van Breda wil al langer lokale maatregelen kunnen nemen, zei hij tegen Omroep Brabant... Onder meer omdat zijn stad dicht tegen coronabrandhaard Antwerpen aan Voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad kondigde gisteravond aan... dat lokale experimenten met coronamaatregelen mogelijk worden. Twee artsen van het Leids Universitair Medisch Centrum pleiten ervoor dat iedereen die in aanmerking komt voor een griepprik die ook neemt. Dat zeggen ze tegen Omroep West. Als de griepprik effectief is, kan daarmee worden voorkomen dat mensen met griep worden aangezien voor coronapatiënten. En er scheelt hoe dan ook in de druk op de zorg. Joël Veldman vertrekt bij Ajax. Hij gaat naar Brighton en Hove Albion. De verdediger tekende voor drie jaar bij de Engelse club... die afgelopen seizoen in de Premier League 15e werd. 28-jarige Veldman had nog een contract voor één jaar in Amsterdam. Hij doorliep bij Ajax sinds 2001 de hele jeugdopleiding... en debuteerde in 2012 in het eerste elftal. Bij Brighton wordt Veldman ploeggenoot van Davy Prupper. Het weer vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Er kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag droog en zonnig. Wordt 23 tot 27 graden.